Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Servische hoofdstad Belgrado zijn ongeregeldheden geweest rond de Pride Mars. De politie moest ingrijpen toen voetbalhooligans in de buurt van de manifestatie voor LHBTI-rechten probeerden te komen. Ze riepen leuzen als dood aan de homo's en bekogelden agenten. Ook andere anti-LHBTI-activisten probeerden door het politiecordon heen te breken. Er zijn 31 mensen opgepakt. Eerder deze week verbood de politie de Pride Mars... vanwege het risico op confrontaties met ultrarechtse betogers. Uiteindelijk gaf de Servische premier toch toestemming. In Nijmegen is vanmiddag een man van 20 doodgestoken. Dat gebeurde rond 4 uur in het centrum van de stad op plein 1944. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Wat de aanleiding was voor de steekpartij in Nijmegen is nog niet bekend. Voedselbanken verlagen hun drempel voor een voedselpakket... en dus komen er meer mensen voor in aanmerking. Dat heeft de koepelorganisatie Voedselbanken Nederland besloten. Voedselbanken kijken naar de inkomsten van huishoudens en de vaste lasten. Het bedrag dat overblijft voor onder meer eten en kleding... bepaalt of iemand een voedselpakket kan krijgen. Dat bedrag wordt nu verhoogd vanwege de snel stijgende kosten van levensonderhoud... door de hoge inflatie en de hoge energietarieven. In de Haag hebben zo'n 2000 mensen meegedaan aan het Prinsjesdagprotest van de SP. Met het protest voerde de partij actie voor een noodplan vanwege de snel stijgende kosten. SP-leider Lilian Marijnissen vindt de uitgelekte Prinsjesdagplannen van het kabinet... om de koopkracht te verbeteren niet ver genoeg gaan. Ook de PVV gaf vandaag een reactie op die plannen. Partijleider Wilders zegt dat er te weinig aan koopkrachtondersteuning wordt gedaan... en dat de maatregelen die wel worden genomen te laat komen. Het weer vanavond en vannacht verspreidt over het land buien... en daarbij kan het soms stevig waaien. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen opnieuw regenachtig en fris met maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Vlak voorbij de Leidse Rijntunnel staat een auto in brand op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Daardoor is de hoofdrijbaan helemaal dicht. Gelukkig kun je er wel langs verder parallelrijbaan.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 Il hmm? y a d'abord une Natacha, mais avant y avait Nathalie, puis tout de suite après y a eu Laura, et ensuite y a eu Aurélie, évidemment y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr y a eu Eva et Valérie, mais mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. You think only you can have fun, again. I've boy crazy since I was like 10. I like him, but also like his friend. Damn, that's for 20 something. First time this summer, I belong to me. 哎。 Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi je t'aimerai pour toujours. Euh, mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi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

Luid van de zomer op CFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en maal weer. S Zandvoort. S&M. Dance with me out on the floor. I like it, I like it. S&M. Kiss me, love me, I'm weak. I like it, I like it. the one to get away with it I know what you're thinking It's the cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra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 now I fill my life up ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. take you to complain about this song for the people darling around Papachico, move your eyes Your discovers eating the ice Papachico, sing song for the people feeling they go Papachico, you're the sun For the children don't want the gun Papachico's playing song For the people turning around Papachico, move from your eyes You discover as hitting the ice How about you go sing their song All the people feeling they're gone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

jouw keuze ZFM. The other guy's no game to play Want you to watch me, I'm getting brave Oh, take him apart, say listen to me en zomerhit.